Wij lopen in het najaarsbos. Jouw hand in die van mij. Al zoveel jaar. nu in het najaarsbos. Winter komt met sneeuw en ijs. Er komt zo kil en guur. Binnen ons brandt nog het vuur.